ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Libanon zijn zo'n 200.000 mensen op de vlucht geslagen... na de aanvallen van Israël op Hezbollah-doelen. Volgens hulporganisaties wordt de situatie steeds nijpender. Volgens hen is het nodig dat er een wapenstilstand komt tussen Israël en Hezbollah om snel hulp te kunnen regelen. Uiteindelijk, als je veilige plekken weet te creëren, opvang voor kinderen, specifieke opvang voor vrouwen die vaak harder aangepakt worden of slachtoffer zijn van situaties in zo'n conflict. Dat is eigenlijk wat er nu nodig is en heel acuut. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat er nog steeds wordt gepraat over een staakt het vuren. Eerder deze week kwamen Amerika en Frankrijk met een voorstel voor voor een wapenstilstand van drie weken. En het is bekend wie de nieuwe premier van Japan wordt. Het is Shigeru Ishiba. Hij volgt premier Kishida op. Die stopt vanwege allerlei schandalen. Maar de nieuwe premier is niet zo populair onder zijn partijgenoten, zegt correspondent Anoma van der Veren. Dat kwam dus omdat hij eh, lange tijd werd gezien als een soort van partijverrader. Hij was eerst lid namelijk van een andere partij voordat hij doorschoof naar de LDP. Hij heeft meerdere malen collega's ervan verweten regels aan hun laars te lappen. Maar ja, dat soort opmerkingen jarenlang schoten bij partijgenoten wel echt eh, in het verkeerde keelgat. Volgende week stemt het Japanse parlement nog over zijn benoeming. En daarna is Ishiba officieel de nieuwe premier. En naast het gewone woordenboek is er nu ook een ontbreekwoordenboek. Met daarin allemaal woorden die we nog niet hadden om een bepaalde situatie te omschrijven. Zoals einderzucht. Dat is het tegenovergestelde van heimwee. Waarbij je verlangt juist naar een bestemming ver weg. En er staan nog veel meer in dat ontbreekwoordenboek. Zoals huigeljuichen, vertelt de schrijver. Huigeljuichen, dat is eh, doen alsof je heel blij bent met een cadeau waar je eigenlijk niet zo heel blij mee bent. Kapot verbeteren? kapot verbeteren, dat, daar ben ik heel goed in. Dat is, eh, iets is nog niet heel erg kapot. Je denkt, ik maak het even en hop, het is onherstelbaar. Ja, het ontbreekwoordenboek wordt eh, steeds verder aangevuld, want de wereld verandert en zo ook onze taal, zegt de schrijver. Het weer en nog de rest van de middag verspreid over het land buien met veel wind ook. Het wordt een graad of 15. Kijken we naar morgen. Het wordt een dag met een mix van buien en zon. En dan niet warmer dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vijf minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... door vijf kilometer file tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. Tien minuten vertraging op de A9 vanuit Den Helder naar Alkmaar...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 It just, it just gets better. See, they try pain at last. Time went on and I waited for you. I didn't know what else I could do. I, do? I thought that we'd always be together. You said, hold on, it just gets my credit's no good.